met daarin beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen hem... veel impact heeft gemaakt. Zolang het OM nog niet heeft besloten of er een zaak komt... doet hij qua werk even helemaal niks... Ondertussen zijn bij het stadion Gelredoom in Arnhem eerbetonen aan die andere voicecoach, Marco Borsato, weggehaald. Ook hij wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omicron is echt geen griepje, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. Volgens hem zijn de twee niet met elkaar te vergelijken... omdat de Omicron-variant van corona veel besmettelijker is. Ook is het volgens de RIVM-baas nog moeilijk te zeggen... of het einde van de coronatunnel in zicht is. We weten gewoon niet eh, of er een nieuwe variant komt die plotseling eh, de Omicron-variant weer eh, gaat verdringen. Dat is natuurlijk toch onzeker. Er liggen vandaag iets minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. 1154, van wie totaal 249 op de IC. Het kabinet moet duidelijkheid geven over wanneer voetbalstadions weer vol mogen zitten. Willen onder meer de KNVB, voetbalclubs en supportersverenigingen. Op dit moment mogen stadions maar voor max een derde gevuld worden. En dat is volgens de clubs en de KNVB niet genoeg. Zo klinkt het nu op de snelwegen in Canada. vaccinatieplicht. Alle truckers die van en naar de VS rijden moeten volledig zijn ingeënt. En daar zijn duizenden chauffeurs het niet mee eens. Daarom rijden ze nu in een konvooi richting de hoofdstad van Canada, Ottawa. En de stoet wordt steeds langer, want vanuit alle hoeken sluiten vrachtwagens aan. Het weer bewolkt en een beetje motregen af en toe. Morgen begint het met regen, vooral in het noorden en westen dan wat zon en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 I've Seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the Universe so peaceful and serene. your sister's house and you've still got it in your drawer, even now. love Sometimes you wonder, and she laughs in her frustration.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 Die kreeg twee maanden cel en een taakstraf voor het doodrijden van een agent, anderhalf jaar geleden. De automobilist zat op zijn telefoon te kijken. De achterstand van het aantal niet geregistreerde positieve coronatests bij het RIVM loopt op. 78.000 positieve tests van de afgelopen negen dagen zijn nog niet verwerkt. Soumaya Sala is geen tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering meer bij de VVD. Er was veel te doen over haar positie omdat ze was veroordeeld vanwege haar lidmaatschap van de terroristische Hofstadgroep. Sala blijft wel lid van de VVD. Het weer vanavond droog, vannacht vanuit het noorden regen. Morgen in de middag af en toe zon en een graad of acht. sound Riding against our lights, but soon against ourselves across the street to the park, right here. Wait, hold up. My, my cell phone breaking. Hold up.